Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kredietbeoordelaar Fitch schat het risico iets kleiner in dat Griekenland langlopende leningen niet terugbetaalt. Dat komt volgens Fitch door het steunpakket van 86 miljard euro waarover een akkoord is bereikt. Griekenland gaat in het kredietoordeel omhoog van CC naar CCC. Dat houdt nog steeds in dat het volgens Fitch zeer risicovol is om te investeren in langlopend Grieks schuldpapier. Maar de verhoudingen met de schuldeisers zijn sinds vorige maand wel verbeterd. Vorige maand liet Griekenland de deadline voor het aflossen van een schuld aan het IMF verstrijken. Terreurgroep IS heeft in de historische Syrische stad Palmyra een archeoloog onthoofd. Zijn lichaam is op een plein aan een Romeinse zuil gehangen. De 82-jarige man werkte meer dan 50 jaar als wetenschapper in Palmyra en publiceerde erover in internationale vakbladen. De archeoloog werd een maand geleden gevangen genomen door IS. De terreurgroep veroverde Palmyra in mei. Gevreesd werd dat de 2000 jaar oude ruïnes zouden worden verwoest, maar dat is nog niet gebeurd. Eerder sloeg de terreurgroep in Irak wel cultureel erfgoed kort en klein. Internetprovider Ziggo kampt met een grote storing. Uit het hele land komen meldingen van Ziggo-abonnees die niet of nauwelijks kunnen internetten. Oorzaak is een DDoS-aanval, waarbij servers van Ziggo worden bestookt door grote aantallen computers. Het bedrijf zegt met man en macht aan een oplossing te werken. In Zuid-Duitsland heeft een gezin uit de Brabantse gemeente Dongen een ernstig autoongeluk gehad. De moeder is omgekomen, de vader ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Hun drie kinderen, tussen 10 en 14 jaar, raakten ook gewond, maar verkeren niet in levensgevaar. Het gezin uit Dongen was op vakantie in Zuid-Duitsland. Hun auto raakte in regenachtig weer in een slip en botste tegen een vrachtwagen en daarna een personenauto. Het weer. Vannacht wordt het overal droog. Minima rond 11 graden. Lokaal kan mist ontstaan.